Mousreurs met het NOS Journaal. De reclassering had een negatief advies uitgebracht over het vrijlaten van de 38-jarige man... die eergisteren in Zelm een jongen van vier doodreed. Ze vonden hem te gevaarlijk, meldt NRC. De man is een psychiatrisch patiënt. Hij zat al een half jaar in voorarrest en werd acht dagen voor het ongeluk vrijgelaten... in afwachting van zijn proces. De man moet in die zaak terechtstaan voor onder meer mishandeling. Kort na zijn vrijlating botste de man met een gestolen auto frontaal op de wagen van een gezin uit Stolwijk. In Rusland zijn drie mensen opgepakt vanwege het bootdrama dit weekend op een meer. Daar zijn veertien kinderen verdronken. Ze waren rond de tien jaar. Een groep van 47 scholieren was met vier begeleiders aan het varen. Hun vlot en twee schepen sloegen door noodweer om en zonken. De drie die zijn opgepakt zijn twee begeleiders en de organisator van het vaaruitje. Ze zouden zich niet aan de veiligheidsregels hebben gehouden. Zo besloten ze toch het meer op te gaan, terwijl was gewaarschuwd voor slecht weer. In het centrum van Den Bosch is het vannacht een tijdje onrustig geweest. In het uitgaansgebied waren meerdere opstootjes en er heerste een grimmige sfeer. Toen de politie kwam keerde een kleine honderd man zich tegen de agenten. Die gebruikten een wapenstok en zetten politiehonden in. De politie kreeg ook hulp van een paar portiers. Acht relschoppers zijn aangehouden. De Ronde van Zwitserland is gewonnen door de Colombiaan Miguel Ángel López. Zijn positie kwam niet in gevaar in de laatste etappe. Die was door het slechte weer drastisch ingekort. Ook was er een klim uitgehaald vanwege de kou en sneeuw. De slotrit werd gewonnen door zijn landgenoot Pantano. Wilco Kelderman moest opnieuw een paar plaatsen inleveren. Hij eindigde in het klassement op de achtste plaats. Het weer vanavond en vannacht nog droog, maar morgen gaat het langdurig regenen. In het westen is het ochtends vroeg al nat en rond de middag valt ook in het oosten regen. Het wordt niet warmer dan 17 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het warmer. De temperatuur kan oplopen tot 25 graden of meer. En dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio.